stiltjes met het NOS-journaal. Dus is voor de aanslag van vanmiddag. Hij is in de buurt van het warenhuis gezien waar een vrachtwagen op inreed... nadat hij met hoge snelheid door een winkelstraat was gereden. Of de verdachte ook de bestuurder is van de vrachtwagen is niet bekend. Bij de aanslag in Stockholm zijn vier doden gevallen. Vijftien mensen raakten gewond, van wie negen ernstig. Het militair overleg tussen Rusland en de Verenigde Staten over luchtacties boven Syrië staat onder grote druk na de Amerikaanse raketaanval van vorige nacht. De Russen zouden vanavond nog stoppen met het overleg via de zogenoemde hotline. Volgens het Pentagon is er niets aan de hand. Via de lijn wisselen de landen coördinaten uit om te voorkomen dat ze elkaars vliegtuigen uit de lucht schieten. Een elfjarig jongetje heeft zich in de Amerikaanse staat Michigan opgehangen nadat hij valse berichten op sociale media had gelezen. Zijn 13-jarige vriendin zou zelfmoord hebben gepleegd, maar dat bleek dus niet waar. Zijn moeder vond de jongen op zijn kamer, hij overleed later in het ziekenhuis. De jongeren die de berichten plaatsten zaten volgens de moeder allemaal op dezelfde school. Het OM in Michigan gaat tenminste één van de jongeren vervolgen. In Paramaribo zijn voor de vierde keer demonstraties gehouden tegen de regering Bouterse. De stoet was wel aanzienlijk kleiner dan donderdag, mogelijk vanwege de regen. De betogers protesteren tegen de slechte economische situatie en tegen corruptie en vriendjespolitiek. Aanleiding is de prijsverhoging van brandstof vorige maand. President Bouterse heeft nauwelijks gereageerd op de demonstraties. Mensen mogen staken, maar ik ga niet weg, zei Bouterse. Het weer wisselend bewolkt met weinig wind. Daardoor kan het in onbewolkte delen wat mistig worden. Het wordt een graad of 5. Morgen eerst bewolkt, maar later flink wat zon bij een graad of 15. Zondag volop zon, dan kan het lokaal 22 graden worden. Dit was het.